Zij wil juist het personeelstekort aanpakken en is dus niet blij met de bezuinigingen. Vanmiddag zou er in de Eerste Kamer over worden gestemd, maar of die stemming doorgaat is de vraag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dus sprak ik sprak gisteren eh, verschillende senatoren en die liet me al weten dat een groot deel van de begrotingen, dat ze die nu, nu niet al willen afhalen omdat ze er meer de tijd voor willen nemen. Ze willen vragen kunnen stellen aan minister Agema. Hoe zit dit nu precies? Ook met, met eh, dit, eh, dit potje waarop bezuinigd wordt. En zelfs in een ultiem scenario zou de Eerste Kamer de begroting nog kunnen aanpassen. Het zou kunnen dat er pas eh, begin volgend jaar over de zorgbegroting wordt gestemd. Niet alleen in de zorg blijft het tekort groot. Ook in het onderwijs zijn er nog lang te weinig medewerkers. Dat zeggen de minister en de staatssecretaris van Onderwijs. Het gaat nu net even iets beter, maar de komende jaren komen er meer meer leerlingen bij op basis- en middelbare scholen en in het mbo. Terwijl schoolleiders en leerkrachten met pensioen gaan of overstappen naar een andere baan. D66 wil dat er een social media verbod komt voor kinderen onder de 15. De partij vindt apps als Insta en TikTok veel te verslavend en schadelijk, vooral voor kinderen. Later deze week praat de Tweede Kamer over het idee. Australië is het eerste land ter wereld dat onlangs met een leeftijdsgrens kwam. Daar mogen kinderen onder de 16 binnenkort geen social media meer hebben. En je ziet het steeds vaker in de schappen van de supermarkt eten dat je kan drinken. In Japan gaan ze een stapje verder. Daar is nu drinkbare mayonaise te koop. This is called nomumayo, which directly translates to drinkable mayonnaise, which is supposed to taste exactly like this. Why Japan decided to do this? This might be the worst drink of all time here in Japan. Ja, of het ook in de Nederlandse schappen moet komen. Deze mayonaisefabrikant is bij Editie NL nog niet helemaal overtuigd. Ik weet niet of ik het nou wel heel erg eh, positief vind. Eh, wij zijn natuurlijk van de metafaan heel erg fan van mayonaise. Of ik er een drankje van zou maken, dat eh, weet ik niet of ik dat was doen. Wij doen het lekker op de patat. Het weer. Vanmiddag blijft het droog bij zo'n 9 graden. Vanavond en vannacht bewolkt. Het wordt niet kouder dan een graad of 7.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 This goes out to the young and to the old. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go.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 In Mozambique en Malawi zijn tientallen slachtoffers gevallen als gevolg van orkaan Chido. Die trekt als tropische storm over het Afrikaanse vasteland... na eerder op het Franse eiland Mayotte grote schade te hebben aangericht. Lerarentekorten op scholen zijn voorlopig niet opgelost. Op basis- en middelbare scholen nemen de tekorten licht af, maar dat is tijdelijk, waarschuwt het ministerie. Het weer grijs en soms wat motregen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is vandaag een graad of 10. keep Cause my dreams are bursting at the seams.